zonder jou beginnen moet. Want stem ik af op 538, dan is mijn dag weer goed. En mocht je ooit verdwijnen gaan, jouw naam blijft toch bestaan. Toch luistert heel het land naar jou, al meer dan niet zonder jou. Veronica, Veronica, ik blijf je altijd trouw. Veronica, Veronica, ik kan niet zonder